Weerst het NOS nieuws van 4 uur. Kees Groot met het NOS journaal. Rond deze tijd begint in de Tweede Kamer het debat over het dodelijke mortierongeval in Mali. Minister Hennis moet zich verantwoorden voor de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... dat Defensie ernstig tekort heeft geschoten. Twee militairen kwamen om het leven omdat een ondeugdelijke mortiergranaat ontplofte. Veel waarnemers verwachten dat Hennis zal aftreden omdat de militairen met onveilig materieel op pad zijn gestuurd. Minister Koenders noemt het Spaanse politiegeweld bij het Catalaanse referendum disproportioneel en verschrikkelijk. Hij vindt het ongemakkelijk dat het in een EU-lidstaat zo uit de hand is gelopen. Maar hij wees er in de Tweede Kamer ook op dat Spanje het recht had het referendum over onafhankelijkheid te verbieden. Het verbod van motorclub Bandidos, waar het Nederlandse Openbaar Ministerie naar streeft, is onmogelijk, zegt de advocaat van de club. Vandaag begon in Utrecht het civiele proces waarin het OM probeert de bandidos nationaal en internationaal te verbieden. De club is erop gericht om strafbare feiten te plegen, waardoor ook gewone burgers gevaar lopen, vindt het OM. Volgens de advocaat van de motorclub komt het OM enkel met smeuige details, maar zijn de bandidos geen grote internationale organisatie die verboden kan worden. De Rotterdamse politie onderzoekt de toedracht van een steekpartij vanochtend vroeg in het centrum. Twee groepen mannen kregen ruzie in een uitgaansgelegenheid. Een van de mannen ligt met diverse steekwonden in het ziekenhuis. De periode die buitenlanders moeten wachten voor ze Nederlander kunnen worden, wordt niet verlengd. Het wetsvoorstel om de termijn te verlengen van vijf naar zeven jaar is verworpen door de Eerste Kamer. Het kabinet denkt dat buitenlanders na zeven jaar wachten beter integreren. Voor de stemming in de Eerste Kamer was de steun nodig van 50 plus, maar die partij stemde tegen.